vakantie gegaan. Ja, naar Oostenrijk, achter rijden bij ons vandaan. Er ligt veel stil, er schijnt Ik denk aan jou bij alles wat ik doe. Oostenrijk, oh Oostenrijk, ik mis je. Ik liever niet.